Dit is Doral Negens met het NOS-journaal. In Keulen staan vandaag de eerste drie verdachten voor de rechter... in de zaak rond de ongeregeldheden met oud en nieuw. Het gaat om twee Marokkanen en een Tunesiër... die worden verdacht van diefstal. Met oud en nieuw werden in Keulen honderden vrouwen aangerand. Veel van de daders van aanrandingen zullen nooit worden bestraft... zei de politiechef van Keulen tegen de BBC. Volgens hem zijn de beelden die met bewakingscamera's zijn gemaakt... te slecht om daders te kunnen identificeren. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers staat open voor het experimenteren met kleinere opvanglocaties. Nu moet een locatie plaats bieden aan minstens 300 mensen. De burgemeesters van Heusden en Bokstel deden deze week een oproep om gemeenten ook mogelijkheden te geven om kleinere groepen onderdak te bieden. Bijvoorbeeld groepen van 50 tot 100 asielzoekers. Het COA zegt daar nu voor open te staan. Wel moet er dan ook werk worden gemaakt van het huisvesten van vluchtelingen met een verblijfsvergunning, zodat er weer doorstroom ontstaat. In Nepal is een vliegtuigje teruggevonden dat vannacht boven het Himalaya-gebergte verdween. Het toestel is neergestort en geen van de 23 inzittenden heeft het overleefd, meldt de Nepali Times. Volgens de autoriteiten hing er een dichte mist in het gebied waar het toestel van Tara Air neerstortte. Een uur na het opstijgen werd het contact met de luchtverkeersleiding verloren. Aan boord zaten 18 passagiers, onder wie twee buitenlanders. Patiënten hebben niet genoeg privacy bij de huisartsen stelt de Consumentenbond na een onderzoek onder ruim 6500 leden. Zes op de tien deelnemers aan het onderzoek zegt mee te kunnen luisteren met de gesprekken tussen patiënten en doktersassistenten. Ook konden patiënten soms de gesprekken tussen de arts en andere patiënten goed verstaan. Volgens de Consumentenbond is het probleem vaak dat de wachtkamer en de balie in dezelfde ruimte zijn. Het weer, periode met zon, afgewisseld door een paar buien, soms met hagel of natte sneeuw en het wordt ongeveer 6 graden.